Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Steeds meer landbouw de wereld komt in handen van internationale investeerders, ten koste van de bewoners van het gebied. Dat staat in een rapport van Oxfam Novib over de wereldwijde handel in vruchtbare landbouwgrond. Volgens de organisatie worden de bewoners vaak verdreven en krijgen ze weinig tot niets betaald voor de grond. Het probleem speelt vooral in Afrika, maar ook in Latijns-Amerika en Indonesië. Internationale investeerders gebruiken de grond om voedsel of biobrandstoffen te verbouwen voor westerse landen. Het Hoge Rechtshof in de Amerikaanse staat Georgia heeft een laatste verzoek om de executie van de ter dood veroordeelde Troy Davis tegen te houden afgewezen. De gevangenis staat op het punt om Davis te executeren voor het vermoorden van een politieagent in 1989. Er zijn veel twijfels over zijn schuld. Davis ontkent zelf dat hij de agent heeft vermoord. Ook hebben verschillende getuigen hun verklaring tegen hem ingetrokken. Ze zeggen dat ze een valse getuigenis aflegden onder druk van de politie. In de laatste poging heeft Davis nu het federale hooggerechtshof gevraagd om uitstel van executie. Ook vanuit het CDA komt nu kritiek op PVV-leider Wilders. CDA-fractievoorzitter van Haarsma Buma heeft Wilders aangesproken op de woorden die hij in de algemene beschouwingen gebruikte voor PvdA-voorman Cohen. Wilders had het over een bedrijfspoedel en een schoothondje. Volgens Van Haarsma Buma is dat respectloos en zinloos. Ook CDA-vicepremier Verhagen was kritisch. Als het bedoeld was als humor heeft hij de plank flink misgeslagen, zei Verhagen. In de derde ronde van het KNVB-toernooi is FC Utrecht uitgeschakeld. In Doetinchem won de Graafschap na een strafschoppenreeks. In de normale speeltijd was het 1-1 gebleven en ook de verlenging leverde geen beslissing op.